7 uur. Dielke Teertstra met het NOS Short vliegtuig geland met toeristen uit Tunesië. Aan boord waren vooral Nederlanders, hoeveel precies is niet duidelijk. De Boeing is een van de twee toestellen die reisorganisatie TUI heeft ingezet... om mensen op te halen die naar huis willen... na de aanslag van gisteren in de badplaats Soes. Een man liep daar het strand op en begon om zich heen te schieten. Zeker 39 mensen kwamen om het leven, onder wie Britten en Duitsers... De politie heeft de dader doodgeschoten. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. De terreurgroep heeft een verklaring op Twitter gezet. Minister Koenders raadt Nederlanders die nog in Tunesië zijn aan om extra waakzaam te zijn. Griekenland organiseert een referendum over het financiële reddingsplan voor het land. De volksraadpleging wordt volgende week zondag gehouden. Dat is weliswaar na de deadline van komende dinsdag, maar premier Tsipras zegt dat hij om uitstel gaat vragen. Tsipras haalde vannacht hard uit naar de geldschieters. Hij zegt dat ze onmogelijke eisen stellen. De politie is miljoenen kwijt aan agenten die kampen met een posttraumatische stressstoornis. Het Algemeen Dagblad schrijft dat er dit jaar zo'n 20 miljoen euro aan smartengeld wordt uitgekeerd. Dat de politie daardoor mogelijk extra moet bezuinigen maakt korpschef Bouwman niet uit, zegt hij in het AD. Gemiddeld krijgt een agent met een posttraumatische stressstoornis een uitkering van 85.000 euro. In Texas is het eerste homostel getrouwd. Gisteren bepaalde het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat het homohuwelijk nu in alle staten legaal is. De twee Texanen zijn al 54 jaar bij elkaar. Toen ze het nieuws over de uitspraak op tv zagen, trokken ze direct hun pak aan en gingen naar de rechtszaal van Dallas om te trouwen. Het weer, de dag begint met buien in het oosten mogelijk met onweer. De loop van de ochtend trekt de regen weg en de rest van de dag is er geregeld zon bij 19 tot 22 graden.